We gaan de tweede uur ook weer eh, redelijk swingend van start. Met een nummer van, ehm, eh, hoe heet hij? Klaus Voorman. En die, eh, het is een opname wat hij samen doet met Paul McCartney en eh, Ringo Starr. Het is een oud nummer van Vets Domino en het heet I'm in Love Again. altijd weer ZFM. step on my blue suede shoes. Well, at a honky tonk party just the other night, man, I got jealous and she started a fight because I was dancing with Mary Lou. I had to call Jim Danny to the rescue. Short fat Fanny, she's my heart's desire. Short fat Fanny sets my soul on fire. On Monday we were married on my blue suede shoes. Well, at a honky tonk party just the other night, and I got jealous and she started a fight. Cause I was dancing with Mary Lou. I had to call Jim Dandy to the rescue. Sure, that Fanny is my heart's desire. Got the kind of loving sets my soul on fire. Dit was Short Fat Fanny van Larry Williams. Een nummer uit 1957 en tevens de oudste nummer... wat we in deze uitzending draaien van Matchbox. Ook de Beatles hebben een uitvoering van eh, Short Fat Fanny gemaakt... Eh, tijdens de repetities voor hun film Let It Be. We gaan verder, nu we het toch over de Beatles hebben... met een nummer van John Lennon. En dat is Stand By Me van zijn album Rock and Roll uit 1975. Nou, dit was even een eh, ontzettende knaller. Don't Believe a Word van Thin Lizzy uit 1976. En dat zijn denk ik wijze woorden.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 Maar nu in de uitvoering van David Crosby samen met een van mijn favoriete zangeressen, Lucinda Williams. En het nummer heet Return of the Grievous Angel. Won't you scratch my edge, sweet Annie Rich? and welcome me back to town. Come out on your porch, step into your parlor. I tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboys. We flew straight across that river bridge last night, half past two. Switchman waved his lantern, goodbye and good day. in Salzburg, outside in the pouring rain. Last night, better give Salzburg, outside in the pouring rain. Flew from there to Montreux, yeah, my heart was filled with pain. dit was Going Down Geneva van Van Morrison. Van komen we straks ook nog een keer tegen met zijn eh, oude groep Dem uit Ierland. En eh, nou ja, aan het einde van het programma. We gaan verder met een nummer van Jerry Lewis samen met Keith Richards. Een ongewone combinatie. Het komt van het album eh, Last Man Standing. Het is een beetje een zure tekst misschien. Want... Ehm, eh ik ben, ik ben het even kwijt. Jerry Lewis heeft natuurlijk... <laughs> Hij oh, is begonnen bij Sun Records... samen met Elvis, Carl Perkins en, Johnny Cash. En hij is inderdaad nog de, de last man standing. We gaan verder met That Kind of Fool. Look at that fool Going home To his wife Look at that fool through Dit was het nummer You Don't Believe Me van de Stray Cats. Een wat minder bekend nummer van ze. We gaan verder met een eh, nummer van een solo-LP van Mick Jagger. Van zijn album eh, She's the Boss. En ehm, de solo-albums van Mick Jagger die zijn eigenlijk stuk voor stuk zijn die afgekraakt. En waar ik het totaal niet mee eens ben. Als je ook dit nummer hoort. Het heet Hard Woman. Het is werkelijk fantastisch. hard woman to please. And I thought about letting her know she's a hard lady to leave. But I thought about letting her go. She's a tough lady to leave. But I thought about it. She's a hard lady to please. Yes, she is gave her laughter. She wanted down. I was romantic, she treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder where does it go? her now. She's a hot letter to me. Yes, she is. I gave her laughter. She wanted diamonds. She was unfair. Bye. nummer Lonely Teardrops. Ook dit komt uit de film La Bamba. Het, het, is een nummer wat oorspronkelijk is van Jackie Wilson... maar in de, in de film wordt er gezongen de ene Howard Hansbury Nooit van gehoord. Het volgende nummer is een, ook een oud nummer uit 1965... en het is A Girl Like You van de Ivy League. I'll be there. When everything that you try has failed, and you never even get no mail. When life to you seems such a bore, and blues come calling round your door. that you're all alone and sick inside away from home. When you no longer want to try or care if you should live or die. Het was wederom Van Morrison, maar nu met zijn groep Dem. Het was een nummer uit 1966, in de tijd dat hij nog eh, zijn wilde haar had. Het nummer was Call My Name. Ik heb al een paar keer gezegd, en nu iets compleet anders. Nou, dat geldt zeker voor het volgende nummer. Dat is iets totaal anders. Het is een Duitsstalig nummer van een geweldige zangeres, Juliane Werding. En het nummer heet Stimme im Wind. Ja, de twee uur zijn weer voorbij gevlogen. Helaas konden we dat geweldige laatste nummer niet helemaal draaien. Maar goed, wie weet een andere keer. Ehm, volgende week is Bart van der Meerde weer.